Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uit een Syrisch kamp bij de plaats Ain Issa zijn zeker 785 mensen ontsnapt, melden Koerdische strijders. Het zou vooral gaan om IS-vrouwen en hun kinderen. Ain Issa wordt al sinds woensdag door Turkije gebombardeerd. Ook het kamp zou zijn getroffen. Het ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalige IS-bolwerk. De Koerdische strijders die het kamp bewaken hadden al gewaarschuwd voor ontsnappingen. Op de Middellandse Zee zijn 74 migranten gered. Hun rubberboot was voor de Libische kust in problemen gekomen. De migranten, onder wie zes kinderen, zijn aan boord gegaan van de Ocean Viking... het hulpschip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee. Waar ze naartoe gaan is onbekend. De Ocean Viking vaart nu bij het Italiaanse eiland Sardinië. Vandaag nog drong de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken opnieuw aan... op een solidaire Europese aanpak van het migrantenvraagstuk. Saoedi-Arabië heeft voor het eerst gereageerd op de beschieting van een Iraanse olietanker voor de Saoedische kust. Saoedi-Arabië ontkent betrokkenheid. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zou zijn land zoiets nooit doen. De betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Iran zijn slecht. Vrijdag was er op de tanker die in de Rode Zee voer een explosie. In de Iraanse pers werd gesproken over een terroristische raketaanval. De tanker is doorgevaren naar Iran. Op de wereldkampioenschappen boksen in Rusland is Nushka Fontijn het goud misgelopen. In de finale in de klasse tot 75 kilo leek het of ze op punten had gewonnen van Lauren Price uit Wales. Fontijn werd als winnaar uitgeroepen. Maar de prijsuitreiking werd onderbroken omdat Wales protest had aangetekend en uiteindelijk ging het goud naar Price. Waarom is onduidelijk. Fontijn was tijdens de onderbreking vertrokken en nam haar zilveren medaille dus niet persoonlijk in ontvangst. Het weer vrij warm met 19 tot 24 graden. Tegen de avond regen met enkele stevige onweersbuien. Morgen motregen, later op de dag een enkele losse bui.